4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er liggen nu 42 mensen met het coronavirus op de Nederlandse intensive cares. Dat zijn er drie meer dan gisteren. Ruim 70% van de IC-patiënten ligt in een ziekenhuis in de Randstad. Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen afgelopen week nagenoeg gelijk bleef met de week ervoor. 3,5% van de geteste mensen was besmet. Fabio Jacobsen is weer thuis. Twee weken na zijn zware crash in de Ronde van Polen... zegt de wielrenner dat hij heeft gevreesd voor zijn leven. Jacobsen omschrijft zijn tijd op de intensive care... als een lastige, donkere periode. Hij bedankt de artsen en andere ziekenhuismedewerkers in Polen... die volgens hem zijn leven hebben gered. Jacobsen kwam tijdens een sprintduel met Dylan Groenewegen in de hekken terecht. Bij zijn val werden onder meer zijn gehemelte en luchtpijp verbrijzeld. Hij werd een tijd in kunstmatige coma gehouden. Directe vluchten tussen Nederland en Marokko mogen weer. In ieder geval tot en met 9 september. Dat hebben beide landen met elkaar afgesproken. Vorige week donderdag werden alle vluchten geschrapt... omdat afspraken over het vliegen waren verlopen. De reisbeperkingen vanwege corona gelden wel nog steeds. Mensen krijgen het advies alleen naar Marokko te gaan als dat noodzakelijk is. Ook geldt een inreisverbod vanuit Marokko... maar Marokkanen met een EU-paspoort worden wel toegelaten. Op de Nederlandse stranden spoelen meer dode bruinvissen aan dan op andere Noordzeestranden. Sinds 1990 werden er ruim 16.000 dode bruinvissen gevonden. In Nederland waren dat er soms wel 800 per jaar, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De bruinvis is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Vooral in het zuidelijk deel van de Noordzee stijgt het aantal dode dieren de laatste 15 jaar. De onderzoekers hebben daar geen verklaring voor. Het weer, stapelwolken, zon en een enkele bui. In het oosten mogelijk met onweer. Het is 21 tot 25 graden. Morgen zon en bijna overal droog en dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In a room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, huh? I'ma light it and leave it for you. happiness exists, but you're not sure where it goes. And you don't know how you feel, but you're getting real close.